baby, we can shake, shake, shake. Yeah. Cause the player's gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. to wait. like a brand new day. Belly dancing across the room.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 Gisteravond maakte KLM bekend dat de Eurlings per direct plaats maakt voor de tweede man in het bedrijf. Een week geleden zei Eurlings in een interview nog dat een vertrek niet aan de orde was. Staatssecretaris Steven wil dat veel plegers vaker een speciale straf opgelegd krijgen, waarbij ze ook kunnen worden behandeld. Dat meldt RTL Nieuws. Veel plegers kunnen maximaal twee jaar worden opgesloten in een inrichting voor stelselmatige daders. Daar wordt bijvoorbeeld ook hun verslaving behandeld. Teven vindt dat rechters de maatregel te weinig opleggen. Mensen met een pensioen van het ABP krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. Het grootste fonds van Nederland heeft een te lage dekkingsgraad. Ook andere fondsen hebben dit probleem, zoals het metaalfonds PMT. De meesten hebben nog geen besluit genomen over een indexatie, maar de kans lijkt klein dat pensioenen in 2015 worden verhoogd. De Aziatische beurzen hebben opnieuw moeten inleveren na de onrustige beursdag van gisteren. Alle belangrijke indexen sloten met een half tot 2 procent verlies. Gisteren schrokken beleggers van slechte economische cijfers. Ze zijn bang dat er een eind komt aan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie. Staalproducent Netstaal uit Alblasserdam heeft uitstel van betaling gevraagd. Het bedrijf leidt al sinds het begin van de crisis in 2009 verlies. Bij Netstaal zijn 280 mensen in dienst die staal produceren voor de auto-industrie. Het weer, het is bewolkt en er zijn perioden met regen. In de loop van de ochtend trekt de regen via het noordoosten weg. Daarna zijn er opklaringen, maar ook een paar buien en het wordt zo'n 15 graden.